De Georgische deelname was niet zeker na het dodelijke ongeval van de rodelaar Nodar Kumaritasvili eerder vandaag. De Georgiër vloog met een snelheid van 140 km per uur uit de bocht en kwam tegen een paal terecht. De 21-jarige rodelaar stierf korte tijd later in het ziekenhuis. De Georgische Olympische ploeg wil door mee te doen aan de opening hun omgekomen teamgenoot eren. Zo verklaarde de Georgische minister van Sport. De openingsceremonie is straks live te zien op Nederland 1. Bij een schietpartij op een Amerikaanse universiteit zijn drie doden gevallen. Dat gebeurde op de campus van de Universiteit van Alabama in de stad Huntsville. Een vrouw opende het vuur tijdens een vergadering van de faculteit Biologie. Naast de drie doden zijn er zeker drie gewonden. Twee van hen zijn in levensgevaar. Alle slachtoffers zijn medewerkers van de faculteit. De dader is opgepakt. Volgens lokale media in Alabama is ook zij een medewerker. Waarom ze het vuur heeft geopend is nog onduidelijk. Voor het Centraal Station in Den Haag wordt een 93 meter hoog gebouw neergezet van de architect Rem Koolhaas. Het is M-vormig. Er komen woningen, winkels en kantoren in. Het gemeentebestuur van Den Haag heeft het ontwerp gisteravond goedgekeurd. Volgens Den Haag geeft de bouw in deze tijd van recessie een belangrijke impuls aan de stad. De eerste pijlers van de drie torens gaan nog voor de zomer de grond in. Het gebouw bij Den Haag Centraal moet over vijf jaar klaar zijn. Voetbal in de eredivisie is de afgelopen avond één wedstrijd gespeeld. NEC won thuis in Nijmegen met 4-2 van NAC. Het weer, plaatselijk wat lichte sneeuw. De temperatuur ligt vannacht tussen de min 2 en de min 6 graden.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 We rented. Summertime, need you cool. Are you cool? 106.9 ZFM ZFM Jimmy, you know Everybody hates you when you're living off rock and roll So you get high tonight And Jimmy lied I wonder if you ever get yourself back here alive So you get high tonight Cause you don't need nobody to make it on your own.